Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Groenland en Denemarken hebben met NAVO-topman Rutte gesproken... over een NAVO-missie op Groenland en in het Noordpoolgebied. Rutte zegt dat hij met de Deense defensieminister... en de Groenlandse buitenlandminister heeft besproken... hoe belangrijk het gebied voor de collectieve veiligheid is. De twee ministers hadden ook een ontmoeting met EU-buitenlandchef Callas. Ook zij benadrukte dat de veiligheid in het gebied een gezamenlijk belang is. Donderdag is er een extra EU-top over de situatie in Groenland. Het dodental bij de bosbranden in Chili is opgelopen naar 19. In delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen en duizenden mensen worden geëvacueerd. De branden woeden in het midden en zuiden van het land. Door de harde wind en de hitte wordt het vuur aangewakkerd. Volgens de autoriteiten is al 35.000 hectare land in de as gelegd en zijn honderden huizen verwoest. Volgens omroep Avotros is er geen direct verband tussen de serie Hila voorbij de Taliban... en de arrestatie van een Afghaanse vrouw die daarin voorkomt. De documentaire serie werd zondag offline gehaald. Dat was een voorzorgsmaatregel, meldt de omroep. In de serie onderzoekt Hila Noorzai hoe het gaat met meisjes en vrouwen in Afghanistan... nu de Taliban aan de macht zijn. Een van de geïnterviewden is een sportlerares. Zondag werd bekend dat zij vorige week is opgepakt. Brahim Diaz, die gisteravond de omstreden strafschop miste voor Marokko in de finale van de Afrika Cup, heeft zijn excuses aangeboden. Mijn hart doet pijn, gisteren heb ik gefaald, zegt hij op sociale media. Hij probeerde te scoren met een stiftje over de keeper, maar dat mislukte... waardoor Marokko de eindzege van de Afrika Cup verspeelde. Diaz zegt dat het moeilijk om hiervan te herstellen.